Sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen en reageert hij ook niet op oproepen. De vermissing is door zijn vrouw gemeld bij de Franse autoriteiten. Zij en hun twee kinderen wonen ook in Lyon. De Floriade van 2022 in Almere gaat de gemeente ruim 7,5 miljoen euro extra kosten. Als de wereldtuinbouwtentoonstelling afgelopen is... wordt op het terrein een woonwijk gebouwd met 660 woningen. Maar de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar... levert miljoenen minder op dan gedacht... en de gemeente moet het verschil bijpassen. Het is de tweede keer dat de Floriade de gemeente extra geld kost. Eerder was er al 4,5 miljoen nodig voor een team van externe deskundigen. Dat de verhuizing van Unilever naar Nederland niet doorgaat... is voor een deel te wijten aan het verzet tegen het afschaffen van de dividendbelasting hier. Dat zegt Paul Polman, de topman van Unilever. De oppositie in de Tweede Kamer is fel tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Voor Britse aandeelhouders is die politieke discussie een factor geweest... om het voorstel om naar Rotterdam te verhuizen niet te steunen, zegt Polman. Om de verhuizing door te kunnen laten gaan... moest driekwart van de Britse aandeelhouders ervoor stemmen. Bondscoach Ronald Koeman heeft vier nieuwe spelers bij het Nederlands elftal gehaald... voor de wedstrijd in de Nations League volgend weekend tegen Duitsland... en het wel daarna met België. Het zijn Arnoud Danjuma Groeneveld van Club Brugge... en de PSV'er Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. De keuze voor Dumfries is opvallend. De verdediger maakte geen deel uit van de voorselectie. Het weer, veel zon, met wat hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden.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 No, I know. where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think quitty, quitty.